Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Storm Corrie komt eraan. Vanaf morgenochtend 7 uur kunnen in het noordwesten zware windstoten voorkomen. En er wordt ook hoog water verwacht. Dus is de Oosterscheldekering morgen waarschijnlijk dicht, zegt weerman Gert Hiemstra. Het is een noordwestenstorm en dat betekent dat vanaf de Noordzee heel veel water opgestuurd wordt tegen de Nederlandse en Belgische kust. Want dat is een soort trechter waar het dan in terecht komt. En ja, dat betekent dat met hoogwater, dat is zo'n beetje begin van de middag langs de Nederlandse kust, dan is eh, eh, er een verhoogde waterstand. En ja, dan zullen de, waarschijnlijk een aantal keringen dichtgaan. Door de verwachte storm geldt morgen in heel het land code geel. Op sommige plaatsen, waaronder Vlissingen en Rotterdam... zijn testlocaties van de GGD daarom morgen dicht. Bij het RIVM zijn vandaag ruim 75.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. De cijfers zijn waarschijnlijk in het echt nog veel hoger. Een boel besmettingen zijn nog niet verwerkt in de systemen van het RIVM. In de ziekenhuizen kwamen weer iets meer patiënten binnen. Op de IC's daalde het aantal wel. De politie heeft twee mannen opgepakt die gisteren na winkeldiefstal in Rotterdam er met een auto vandoor gingen met achterin een peuter. Tijdens hun vlucht ramden ze meerdere parkeerde auto's en crashten uiteindelijk tegen een andere auto. Daarna gingen ze lopend verder. De peuter werd later ongedeerd teruggevonden in een woning. Het is niet bekend of het kind van een van de verdachten is of van iemand anders. En hij is de beste tennisser ooit, Rafael Nadal. Hij won vandaag de Australian Open en daarmee heeft hij nu 21 Grand Slam toernooien op zijn naam staan. Dat is een record. Nadal kon het zelf niet geloven. I really can't explain the feelings that I, I have right now, but I'm gonna keep trying my best to keep coming next year. Thank you very very much and Nadal heeft nu één Grand Slam meer gewonnen dan Djokovic en Federer. Het weer vanavond is het bewolkt, maar wel droog. In de nacht gaat het regenen. Morgenochtend is het stormachtig met zware windstoten en buien.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 towards the light. You said, you said that you get your people laughing just like a happy life. All those years we spent alone, there must be life after tragedy. fingers run through my tears in the rain fell the night you said that love had come to you.